Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. UNESCO, de Tuur, begint voorlopig geen nieuwe projecten meer. Omdat de Verenigde Staten geen geld meer geven, dreigt een tekort op de begroting van tientallen miljoenen euro's. Lopende programma's worden dit jaar nog afgemaakt, maar nieuwe projecten worden opgeschort. Door de boycott van de Amerikanen loopt UNESCO meer dan 100 miljoen euro mis. Washington stopte de betaling omdat de lidstaten van UNESCO kort geleden instemden met het volwaardige lidmaatschap van de Palestijnen. De Amerikanen vinden dat voorbarig omdat er geen officieel erkende Palestijnse staat is. Om toch nieuwe projecten op het gebied van cultuur en onderwijs kunnen beginnen, heeft UNESCO een noodfonds opengesteld. Het West-Afrikaanse land Gabon heeft direct na de opening 2 miljoen dollar gedoneerd. Een Amerikaanse militair is schuldig bevonden aan de moord op zeker drie Afghaanse burgers. De 26-jarige sergeant Calvin Gibbs riskeert levenslang nu de krijgsraad hem schuldig heeft bevonden aan de aanklacht. Gibbs leidde een groep Amerikaanse militairen die voor de lol ongewapende Afghaanse burgers doden. De militairen noemden zich het Kill Team. Vorig jaar werden in de provincie Kandahar zeker drie burgers met granaten opgeblazen of doodgeschoten. Gibbs zou als leider van de groep de moorden hebben voorbereid en wapens bij de lichamen hebben gelegd zodat het leek of het vijandelijke strijders waren. En dan bovendien vingers en tanden van de slachtoffers mee om ze aan collega's te laten zien. In Syrië zijn opnieuw doden gevallen toen het leger optrad tegen demonstranten. Volgens tegenstanders van het regime zijn er gisteren zeker 21 mensen gedood. Zo schoot het leger in Damascus op een groep demonstranten die net bij een begrafenis waren geweest van mensen die de dag ervoor waren doodgeschoten. In andere steden, waaronder Homs, kwamen ook demonstranten om het leven. Onder de doden zou een meisje van acht zijn. Het weer bewolkt en nevelig met minima van 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. Vanochtend veel bewolking.